Drie uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland gaat het defensiebudget niet drastisch verhogen. Dat heeft de Duitse minister Gabriel van Buitenlandse Zaken gezegd... op een NAVO-bijeenkomst in Brussel... in het bijzijn van de Amerikaanse minister Tillerson. De VS wil dat de NAVO-lidstaten hun defensiebudget verhogen... tot de afgesproken 2% van het bruto binnenlands product. Op een NAVO-top in mei wil Washington horen hoe ze dat denken te realiseren, zei Tillerson. Maar zo'n budgetverhoging is volgens Gabriel onhaalbaar en onwenselijk. Die 2%-norm komt er in Duitsland niet, zei hij. Schade aan 1600 woningen net buiten het aardbevingsgebied in Groningen wordt niet vergoed. Dat is de conclusie van het Centrum Veilig Wonen. Inspecteurs onderzochten in totaal 34.000 schades aan die panden, maar concluderen dat die niet door aardbevingen zijn veroorzaakt. Vanochtend werd bekend dat de NAM zich zal terugtrekken uit het afhandelen van schades in het aardbevingsgebied. De politie in Brussel heeft vijf mensen opgepakt na de vechtpartij gisteren voor de Turkse ambassade. Aanhangers en tegenstanders van president Erdogan gingen daar met elkaar op de vuist. Zes mensen raakten gewond. Bij de ambassade in Brussel kunnen Belgische Turken stemmen in het referendum over de Turkse grondwetswijziging. In Nederland mogen Turkse staatsburgers vanaf woensdag stemmen. Minister Blok van Veiligheid zegt de situatie nauwlettend te volgen. De Duitse Bondsraad is akkoord gegaan met de invoering van tolheffing op autosnelwegen. Daarmee is de laatste hindernis in de Duitse politiek genomen. Eerder stemde de Bondsdag er al voor. Een aantal deelstaten in de Bondsraad wilden uitzonderingen voor de grensgebieden waar buitenlanders maar een klein stuk Duitsland inrijden. Maar minister Dobrindt van Verkeer wilde niets meer aanpassen en de meerderheid stemde daarmee in. Oostenrijk stapt uit protest naar het Europese Hof van Justitie en ook Nederland overweegt dat te doen. Het weer vanmiddag kan het 23 graden worden. Vanuit het zuidwesten neemt later vandaag wel de kans op een regen- of onweersbui toe. Komend weekend is het minder zacht, dan wordt het hooguit 16 graden. Morgen bewolkt en wat buien, zondag weer wat vaker de zon. Dit was het NOS Show. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De meeste vertraging in de Randstad nu op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Bij Maarsen staat 6 kilometer na een ongeluk. De file vanaf Nieuwegein, 20 minuten vertraging... A12 naar Utrecht, vanaf knopen de Meren tot knopen Dunette 7 kilometer. Rechte rijstrook is dicht na een ongeluk. Naar Den Haag op de A44 vanuit Amsterdam tussen Leiden en Wassenaar een kwartier vertraging.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 de, de, de bloempjes, de blossempjes hangen weer aan de bomen en ga zo maar door. Heerlijk hoor. deze week in de, deze top 40 hebben we 8 stijgers, 21 zittenblijvers, 9 dalers en 2 nieuwe binnenkomers. Clean Bandit samen met Sarah Larsen met Symphony is nieuw in de lijst binnengekomen. En Ed Sheeran met Galway Girl ook nieuw in de lijst binnengekomen. En daarvoor moeten Tavlo en Pharrell Williams een, hun plekje weggeven een eh, plek in de lijst om wel te verstaan. Tavlo na 30 weken en Pharrell Williams na 19 weken. Snelste stijger deze week in de lijst is Julia Michaels met Issues, 7 plaatsen gestegen. En de snelste Lurch, moet ik zeggen is eh, Sigma, Birdie, Find Me, Jean-Paul, Dua Lipa, No Lie en en Human. Alle drie 7 plaatsen gedaald. deze week gaan we kijken naar eh, hoe de Europese top 40 eruit ziet. En natuurlijk even een blik naar de Nederlandse top 40. En dan ga ik kijken of ik eh, Tim toe Tim, eh, kom als te pakken ga krijgen. Ik weet nog niet zeker. Want ik was een beetje laat met eh, berichten ervan, zeg ik heel eerlijk. Dus, maar ik denk dat dat wel goed gaat worden. En natuurlijk gaan we gewoon de 40 nummers van deze week behandelen.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 JP Cooper op 3, Jack Jones op 2 en Ed Sheeran op 1. Deze week beginnen we met de nummer 40. Oud nummer 1 hit, 15 weken, de, weken in de, uh, lang in de lijst. Dit is uh, and Bowman met Human.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 En eh, Side to Side. Even zijn toegekomen aan de eerste nieuwe binnenkomer van deze week. En die is in handen van een tweetal. Clean Bandit samen met Zara Larsen. Die hebben jongsleden een nieuwe samenwerking gebracht. In 2017 weet namelijk Zara Larsen, weet Clean Bandit Zara Larsen te strikken voor hun nieuwe single. En op 17 eh, eh, maart verscheen die. En dan heb ik het over eh, Symphony. En die single is deze week dus nieuw binnengekomen in de Europese hitlijsten... met een hele mooie 36e plaats. Dit is dus een nieuw binnenkomen van deze week.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 Hey, zo direct naar de volgende plaat eh, zullen we gaan schakelen live vanuit de pits over de Formule 1 met Tim Koemans. eerst gaan we luisteren naar The Passenger, de nummer 32 van deze week met Anywhere. climbing on trees.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 Maybe we're made of blind souls. She tries to cover up her pain and cut her woes away clever girls don't cry after the face is made. But there's a hope that's waiting. She's Starving, you know, cover girls eat nothing. She says, Beauty is pain, and there's beauty in everything. What's a little 29. Alicia Cara met Scars to You Beautiful. En het is even over de klok van eh, half. En dan is het weer eh, tijd voor... Race Radio, Pit Report. En dit keer een echte Pit Report. Want eh, hij is ergens waar... ja, waar die is. Waar ben je nu op het moment? <laughs> ik ben weer op het circuit. Ja, dat dacht ik al. <laughs> Goedemiddag, Tim. Goedemiddag. Hey, jij staat nu weer op circuitpark Zandvoort. Want volgens mij ben je weer met je eigen auto bezig daar, hè? Eh, nee, dat was gisteren. Oh, dat was gisteren. We de hele dag eh, lekker kunnen testen. Dat was ons laatste testmoment voor eh, seizoen 2017. En vandaag is, is de Hark vrijrijdende dag. En dan rijden er allemaal verschillende klassen met allemaal wat oudere auto's door elkaar. En het leuke is dat daar ook een klasse tussen rijdt met allemaal open auto's. Dat noem je monoposto's. dus eenzitters. Mm die, daar rijden de vader van een vriend van mij rijdt onder andere in. Oh, oké, vandaag. Wel even leuk om te zien. Ja, dus je bent eigenlijk gewoon toeschouwer vandaag. Eh, ja, een beetje wel. We zitten lekker in de VIP-room eh, wat eh, werk te verwerken en dus te genieten van het geweld hier op de baan. Nou, super. Dat is, ja, mooier wordt het niet. Nee, dat dacht ik al. <laughs> en het zonnetje is ja, helaas wel net weg, maar voor de rest heb je een prachtige dag. Het trekt een beetje dicht, maar voor, tot nu toe was het fantastisch inderdaad. Nou, helemaal goed. Het ziet eruit dat het nog even gaat spetteren zo, dus dat wordt het nog spannend. <laughs> Sensatiezoeker. Ja, nou ja, je kent me, je kent me. Ja, hoort erbij, hoort erbij. hey, afgelopen weekend. Juist. Nou ja, het was, eh, <laughs> het was een lange nacht, zullen we maar zeggen. Ik moest eh, werken tot een uur of vier s'nachts. En eh, toen ging de klok een uurtje vooruit, was het vijf uur. En toen dacht ik, nou ja, goed, ik kan nu even gaan slapen. maar ik kan ook een uurtje een beetje duimen draaien. En dan om zes uur begint de voorbeschouwing, dus dat heb ik dan ook gedaan. En ehm, dus de nacht duurde en duurde en uiteindelijk was het pas om negen uur bedtijd. Maar dat mocht de pet niet drukken, want het Formule 1 seizoen was weer begonnen. En uh, ehm, allereerst kwalificatie, die had ik natuurlijk nog niet besproken. Ehm, ja, de Red Bulls kwamen er niet echt, eh, eh, niet echt bij. Hè. Een beetje wat verwacht was met de Mercedes en de Ferraris. Uh, Ricciardo die nog een crash meemaakte in Q3. Dat is het derde gedeelte van de kwalificatie, waardoor hij ja, eigenlijk vanaf P10 moest beginnen. Vervolgens nog een versnellingsbakwissel eh, uitvoerde, waardoor hij vanaf P15 moest beginnen in zijn thuisrace. Dus dat was eigenlijk al drama voor de Red Bull eh, jongens vooraf aan de wedstrijd. En ehm, het, het, het, aparte was tijdens zijn installation lab, hè, een half uurtje voor de race gaan de auto's eh, de pitstraat uit. Rijden ze één rondje om te checken of alle data of alle systemen doen, of de auto naar behoren werkt, zeg maar. Ja. En halverwege dat rondje viel de auto van, Mark, of, Mark, van Daniel Ricciardo stil. Dus dat was paniek. De auto werd eh, teruggetakeld eh, naar eh, de pitbox en daar werd een, volgens mij een volledig nieuwe versnellingsbak erin gehangen in een, in een zeer korte periode. Ehm, dat kon je niet echt goed zien, er werd heel hard gewerkt in ieder geval. Ehm, en toen kon hij alsnog twee rondjes na het begin van de wedstrijd kon hij starten, dus hij, hij kon wel van aanvang. bij de start Hamilton op pol, Vettel op 2, Bottas op 3 en uh, Rijkonen op 4 en ons Max vanaf P5. Max had een hele goede start. Zat eigenlijk meteen al naast Kimi, maar wel aan de verkeerde kant. Uh, kon daardoor eh, onze Finse vriend niet echt het kaas van brood eten. Ehm, vooraan bleef de slagvolgorde hetzelfde. Eh, en het viel eigenlijk meteen op vanaf ronde 1 dat Vettel heel makkelijk kon volgen. Hè? Waar, waar, de, waar de Mercedes eigenlijk vorige seizoenen keihard wegliepen al vanaf ronde 1. Hè? Dus dat je nou rondje 1 zie je een afstand van 2,5 seconden. Dat was nu niet het geval en dat bleef ook niet het geval. Die Vettel die bleef lekker volgen. Uh, Bottas ietsje daarachter en weer wat verder weg Kimi, die eh, Max eh, al die tijd in zijn kiel voor had. Ehm, dus dat zag er enigszins veelbelovend uit. helemaal toen je hoorde dat de Red Bull-auto's, terwijl het intussen is begonnen met regen hier op circuitpark Zandvoort, <laughs> de Red Bull-auto's rijden nog met een 2016 KPU-unit. En die unit, dat is eigenlijk het elektronisch gedeelte van de motor eh, die inmiddels eh, ja, toch wel belangrijk aan het worden is achterin eh, de Formule 1-auto's. Red Bull rijdt dus nog met de 2016-specificaties en die is gewoon minder snel. En dat was eigenlijk een beetje de verklaring die we aan het zoeken waren voor waarom die Red Bull in de kwalificatie gewoon een dikke seconde tekort kwam. Dat blijkt dus omdat die motor nog niet de 2017-specificatie is. En men heeft nu geroepen dat die specificatie vanaf Canada in ieder geval gaat komen. Dat is de zevende wedstrijd. Um, voor die tijd zullen er nog wel wat kleine updates doorgevoerd worden. Eh, mede omdat het tokensysteem is afgeschaft. Eh, dat zei ik vorige week overigens verkeerd. werd ik eh, <laughs> terecht opgewezen door mijn grote vriend Daan Huijer. die zei, je had het over tokens, maar die bestaan helemaal niet meer. Dus bij deze rectificatie van vorige week, Oké. het systeem is eruit. dan terug naar de wedstrijd waar intussen Hamilton het tempo lekker aanvoerde en nog altijd Vettel achterin had. En toen kwam er eigenlijk, ja, het, het, het beetje de climax van de wedstrijd viel al halverwege. Eh, voor de winst dan, hè. Eh, Max die eh, langzaam wegzakte met Kimi samen, toch al snel op een op 10, 15 reden. Ehm, <clears throat> Lewis Hamilton dook als eerste naar binnen. En die kwam, je gelooft het niet, al achter de kont van Max Verstappen terecht. wat is nou het, geval? Die auto's die hebben veel meer aerodynamische wervelingen achter de auto. Waardoor het voorbijkomen wat moeilijker is geworden. waar direct ook een hoop gesteggel over naar voren komt vanuit de fans. Die zien natuurlijk een hoop minder inhaalacties. Eh, en zo ook Lewis, die toch echt wel serieus sneller was dan Max, kon gewoon niet dichterbij komen. Ehm, en dat was toch een probleem. En eh, Vettel die zag dat en die eh, zorgde ervoor dat hij nog een paar rondjes doorreed, ging daarna de pitstraat in en pleegde de undercut, zoals dat zo mooi heet. Ehm, die undercut die lukte, hè? dus hij kwam voor Lewis Hamilton weer de baan op en toen pas ging Max de pitstraat in, die zat op een iets andere strategie. alle auto's starten op de ultra softband, dus paarse band. En zij gingen eigenlijk allemaal, zeker de top 10, gingen allemaal door met de softband. Dus de gele band, de hardste compound die dit weekend eh, aanwezig was. Eh, behalve Max, eh, als enige in de top 6 uit mijn hoofd, ging hij wat langer door op de ultrasoftband. Zoals hij dat dan wel zo goed kan natuurlijk. En ging daarna over naar de supersoftband, dus dat is de middelste compound. Ehm, en kwam met een ongeveer 10 seconden achter Kimi Räikkönen weer de baan op met nog iets meer dan de helft van de race te gaan. Wat we toen zagen is dat Max eigenlijk een hele goede race pace had. Um, kon serieus bij Kimi in de buurt komen. Eh, reed het gat van 10 seconden dicht naar 1 seconde. Uh, binnen redelijk afzienbare tijd. En dan zie je dus weer hetzelfde probleem. Eh, het inhalen is heel moeilijk. De auto, zeker op een stratencircuit als Melbourne. Ehm, je kunt er wel naartoe rijden, maar er voorbij is dan een tweede. Mede omdat het rechte stuk niet zo extreem lang is. Ehm, en de DRS-systemen ook vrij kort zijn. Of de DRS, hoe zeg je dat? De DRS-stukken zijn vrij kort. Ehm, dus het was lastig inhalen en Max die, eh, kon ook Kimi niet meer voorbij. Ook waarschijnlijk omdat het beste van zijn bandjes inmiddels af was. Omdat dat dus de iets zachtere compound was. En eigenlijk ja, was dat een beetje de wedstrijd. Men reed naar het einde toe en men reed eh, voorbij het einde. En Vettel ging er dus met de winst eh, aan de haal. Voor het eerst sinds Singapore 2014 dat er een Ferrari... sorry, 2015 dat er een Ferrari op het hoogste schapotje stond. Um, Bottas werd derde, Kimi dus vierde en Max vijfde. Daarachter was het eh, Felipe Massa, die als enige niet gelapt is door uh, de jongens vooraan. In de Williams dus op P6. Eh, dan Sergio Perez op P7 met de Force India, onze roze vrienden. En leuk om te zien dat beide Toro Rosso's na het toch wat slechte seizoen vorig jaar op 8 en 9 eindigden. dus het gaat daar ook weer langzaam de goede kant op. En op plaats 10 was het Esteban Ocon, ook in een Force India. En ehm, dat heeft ook een beetje afgetekend hoe dat daar in dat middenveld dan zit. We zien dat de Williams op zich goed op tempo zitten. Uh, waren het niet dat Lance Stroll totaal nog niet uitkomt met die auto. Eh, viel ook uit halverwege de wedstrijd, dus dat zag er allemaal niet heel spectaculair uit. Ehm, hetzelfde geldt een beetje voor de Haas. Uh, eh, waar het niet dat Romain Grosjean op de zesde positie lag voor Felipe Massa een tijdje voordat hij uitviel. heel jammer voor hem. Ehm, verder zien we dat de McLaren's met plaats 13 en 14 er iets beter voor stonden dan ze zelf hadden verwacht. Waar het niet dat Fernando Alonso uitviel met nog zeven te gaan. Eh, die kreeg een beuk en vervolgens uh, brak zijn linker, uh, linker achterwielophanging af. Ehm, en dan hebben we nog het team van Zauber, ehm, die op plaats 18 en 12 zijn geëindigd. En wat op zich wel weer die 12e plek van Antonio Giovinazzi een goede, goede uitslag is geweest. Hij eh, kreeg het toch maar voor elkaar. Moest eigenlijk op zaterdagochtend, of vrijdagochtend wist hij pas dat hij moest gaan rijden, omdat dus Pascal Weerlijn nog steeds geblesseerd is. En dat is gewoon een hele nette prestatie in de Sauber. Dus eh, ja, dat, eh, dat middenveld is heel groot, zit relatief dicht bij elkaar. Eh, ik denk dat daar nog een, hoop, een hele hoop leuke gevechten uit gaan komen. zo ook weer deze wedstrijd zagen we op een gegeven moment bijna aan het eind van de race zagen we drie man dik. Ik ben even kwijt wie dat precies waren. Volgens mij zaten Alonso daartussen. Uh, zat Giovinazzi daarbij en was het een van de uh, Renaults, was Nico Hulkenberg zat erbij. Die kwamen we drie dik op de eerste bocht afstampen met z'n drieën. Dat was echt een fantastisch gezicht. Dus de gevechten zijn er wel. Eh, alleen in iets mindere mate dan afgelopen seizoen. Eh, en dat zorgt voor discussie en dat houdt de boel scherp. En we gaan eh, over anderhalve week zien op het circuit van Shanghai hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Dan gaan we natuurlijk weer echt naar een racecircuit, dan gaan we van een straatcircuit af. dan gaan we zien hoe zich dat verder ontwikkelt. Ehm, verder hadden we weinig nieuwtjes. Ehm, ja, het inhalen is wat lastig. Er wordt dus door de, door de rijders ook al meteen een beetje over, ja, ik wil niet zeggen klagen, maar er wordt wat over gemorreld. Ehm, en we zien dat er in het middenveld een hoop eh, over elkaar wordt gesproken. Eh, onder andere dus dat de Haas toch echt wel een eh, goede pace heeft. En ik denk dat we daarmee voor nu ehm, alle feiten aan het daglicht hebben gebracht. we gaan even kijken wat volgend weekend op de kalender staat. Ehm, dus niet dit aankomende weekend, maar het weekend daarop. de Grand Prix van China. vrijdag 7 april de vrije trainingen, ook weer vroeg. Eh, iets later dan Australië dat wel, dus we kunnen lekker slapen eh, zaterdagnacht. Eh, <laughs> op, op, zaterdag de kwalificatie om 9 uur s morgens en op zondag 9 april de race om 8 uur s morgens. Dus dat is goed te doen wat mij Daar vind ik nog steeds vroeg hoor. Ja, is wel vroeg, maar als we nou een uurtje eerder de kroeg uitduiken, Maurice, uh, volgende week zaterdag, dan komt het <laughs> helemaal in orde. ben ik van Dat denk ik ook wel. <laughs> nou, volgende week dus de Formule 1 Heineken Chinese Grand Prix. Ja. Nederlands tintje eraan. Ja, altijd hè. Hoofdsponsor van de klasse. Ja, eh, heeft dat ook nog voordelen voor onze eh, rijder? Ehm, nee, ja, niet echt. Ja, kijk, eh, het, het, voordeel, ik, ik, hoop dat er uiteindelijk voordeel uit gaat komen dat de boel wat makkelijker bereikbaar wordt voor Jan en Jean et zoals onze Olaf dat altijd roept. Mhm. Ehm, het gaat al een stuk beter, moet ik zeggen, want zelfs ik, zonder extra te betalen, ontvang thuis Ziggo en heb daarbij ook Formule 1-wedstrijden. Dus op zich gaat dat wel weer de goede kant op. Ja. Eh, maar ja, wat, wat, mij betreft moet de boel toch lekker achter de decoder vandaan en moet dat eh, gezellig blijven. Uh, eh, zodat dus echt iedereen daarna kan kijken. Ik vond dat altijd fantastisch op RTL 5 met Olaf Mol in de uitzending en, Jack Ploy. Dus wat mij betreft gaat dat lekker terug. Maar ik verwacht nou ja, dat dat binnen nu een afzienbare tijd Het enige voordeel wat je nou hebt is dat je die reclameonderbrekingen niet meer hebt. Dat klopt. Dat klopt, maar die, eh, die neem ik dan maar voor lief eh, zonder er, om er niet voor te hoeven betalen. Dat is waar, dat is een wat zeker is. nogmaals, dat is mijn mening en dat, eh, dat hoeft niet iedereen zo te zien natuurlijk. <clears throat> Nou, ja, nee, dat klopt. Ik zit even te denken van nee, ja, ehm, ik, ik zet altijd tijdens die reclameonderbrekingen naar Engeland of naar Duitsland. Maar dat was het ook niet helemaal. Tegenwoordig ook achter de decoder. Dus dat ja, daarom. Dat werkt ook niet meer. Want zelfs eh, Sky Sports eh, en de BBC eh, Racing Channel zitten achter de decoder. Daar moet je extra voor betalen om dat te kunnen zien. Volgens mij. Het gaat ook alleen maar geld kosten ook, hè? Ja, precies. Alles. <laughs> Goed, in ieder geval een, ja, kort samengevat een leuke wedstrijd in Melbourne. Alleen een beetje saai op het einde. Ja, tweede helft was wat saai. Ja. Nou goed, er gaat op uh, Zero Sport aankomende eh, aankomende, niet aankomende, volgende week eh, vrijdag de, de, eerste race van start. Tenminste, de eerste vrije training van start. Op het echte circuit. Ja, op het echte circuit. Niet op een stratencircuit meer. En dan gaan we echt kijken hoe iedereen in zijn auto zit. Ja, we weten natuurlijk dat Max daar aardig uit de voeten kon. ook met de Toro Rosso toen de tijd dat hij daar nog reed op Shanghai. In gekke inhaalacties in zijn eerste seizoen. Dus dat circuit ligt helemaal absoluut. We gaan kijken hoe hij dat daar gaat doen. Volgende week eh, spreek ik er weer over. Er zijn de eh, vrije trainingen geweest als ik je dan bel. Dus sowieso de eerste twee vrije trainingen. Ja. En dan eh, hoor ik graag meer van je. Zelfde zender, dezelfde tijd. Juist. <laughs> Altijd al een keer willen zeggen zeker? Ja, ik <laughs> lang over nagedacht. <laughs> hey Tim, hartstikke bedankt. tot zover weer. Yes, graag gedaan. Heel veel plezier op circuitpark Zandvoort. Dank je wel. Oké, hoi hoi. Dat was eh, Tim Koemans eh, vanaf eh, circuitpark Zandvoort. Over de Formule 1 race van afgelopen weekend en was een vooruitblik op volgende week.